Dik de Hark met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO onderzoekt berichten dat in het oosten van Oeganda mensen de ziekte pokken hebben. Officieel komt de besmettelijke ziekte sinds 1979 niet meer voor. Eerdere meldingen over het opnieuw opduiken van pokken in Afrika bleken vals alarm. Toen ging het om waterpokken. De ziekte is uitgeroeid na een wereldwijd vaccinatieprogramma. Het laatste geval van pokken was in 1979 in Somalië. Een jaar later kwam er nog incidenteel geval voor in een laboratorium in Engeland... In de 17e en 18e eeuw waren de pokken de meest gevreesde ziekte. In Europa kwamen er toen tientallen miljoenen mensen door om het leven. In Duitsland zijn in januari veel minder verkeersdoden gevallen dan normaal. Kwamen in het Duitse verkeer 194 mensen om het leven, 30% minder dan in januari vorig jaar. En het laagste aantal sinds het begin van de meting in 1953. Net als in Nederland daalt het aantal verkeersdoden in Duitsland al jaren. Dat er in januari zo weinig doden vielen, komt waarschijnlijk ook door de vele sneeuw. Automobilisten reden daardoor langzamer en er waren minder fietsers op de weg. De afgelopen drie weken hebben opvallend veel katholieken zich laten uitschrijven. Volgens de Nederlandse Bisschoppenconferentie waren het er 550 meer dan normaal. De Bisschoppenconferentie vermoedt dat de uitschrijvingen vooral te maken hebben met het seksueel misbruik binnen de katholieke kerk en katholieke instellingen. Ook de recente uitspraken van kardinaal Simonis hebben mogelijk meegespeeld. Simone zei deze week bij Pauw en Witteman dat bisschoppen niet op de hoogte waren van het misbruik. Hij gebruikte daarbij de beladen woorden, wie hebben het niet gewoest. Die uitspraak leidde tot veel verontwaardiging. De bisschoppenconferentie benadrukt dat Simonus op persoonlijke titel heeft gesproken. Bij Rotterdam Airport hebben actievoerders zich vastgeketend aan de hekken van het detentiecentrum voor asielzoekers. actievoerders van de werkgroep Stop Deportaties vinden dat asielzoekers niet vastgezet mogen worden. Er zijn zo'n 20 demonstranten.